tip van dit uur is binnen. Love can make you happy. Een wijsheid van Mercy uit de jaren 60. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 5 februari. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond filmfestival Doek tijdens Open Monumentendagen. De oude en nieuwe kerk in Delft en stoet en seniorenwelzijn gaan samen verder. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. cover uit de jaren 90 van I'll Never Fall in Love Again van Burt Bacharach. Deacon Blue hoorde je. En daarvoor Noel Gallagher en High Flying Birds in Dead to the World van een paar jaar geleden. We gaan ons eerste onderwerp. Tijdens de Brandersfeesten in 2024 organiseerde filmmaker Helle Monne Huisman het filmfestival Doek. Over haar werk en verdere plannen praat ze met Herman de Bruin is audiovisueel kunstenaar en filmmaker. Helle, welkom. Dankjewel. Filmmaker en audiovisueel kunstenaar, dus meer dan film en beelden schieten. Meer dan film en beelden schieten, ja. ja. Ik, eh, ik vind het woordje audio eigenlijk best wel belangrijk in mijn werk. Mhm. Eh, ik ben veel bezig met geluid, wat het betekent om een geluid te ervaren, om dat te manipuleren, om dat in te zetten, om tot een emotie te komen binnen de film. Dus dat is wel echt een, een ja, separaat werkstuk, zeg maar. In, ja, ja. In het, eh, maar het heeft wel met die film te maken dan? Dat is tot nu toe wel het geval geweest. Eh, tot nu toe maak ik wel vooral films, maar daar is dan het geluidspoor en het beeldspoor liggen vaak asynchroon van elkaar. Um, oh, dus is dat niet verwarrend? Ja, het, het zorgt voor interessante interpretaties. <laughs> Eh, daardoor, daardoor kan je herinterpreteren wat je ziet. Ehm, oh, oké. Ja. Dus het is net anders dan dat je het geluid hoort en je ziet meteen eh, degene die op beeld zit praten. Precies ja. ja. En heeft dan die blip in de geschiedenis, zoals je dat zelf zegt, wij zijn een blip in de geschiedenis, heeft dat dan ook met dat geluid te maken? Niet direct, eh, maar het is inderdaad wel een gek woord. Ehm, blip, bliep, dat, dat heeft iets momentopnameachtig. Ja, ja. Dat is iets wat een, een snelle impuls is, right? En ik denk dat als ik dat zeg, of als ik daar naar refereer, het eerder dat stukje kleine, kleine tijd die we samen eh, mogen ervaren en mogen innemen, dat dat de blip is. Dat dat het kleine dingetje op de radar is dat zegt: hé, hey, we zijn er en dit hebben we waargenomen. ja, ja, Nou, dat heeft weer met kunst te maken en met je manier van kijken naar de kunst, denk ik. Sowieso. Eh, ja, en dan moeten we het ook hebben: filmmaker. Je bent in Schiedam ook filmmaker, maar niet in een bioscoop, hè? Niet in een bioscoop, nee. Ik ben geboren in Schiedam, er deels getogen, maar eh, ook niet. <laughs> maar ik heb Doek mogen overnemen. Dat is een filmfestival wat mijn vader ooit heeft opgericht, Frans Huysman. Huisman. Ja. En daarbij eh, is hij begonnen met het idee van projecteren op de zeilen van de historische schepen die in de haven van Schiedam liggen. Ja, dat doe je dus voor de branderfeesten onder andere, of heb je gedaan in ieder geval? Heb ik nu gedaan Komt voor dat weer een keer tevoorschijn, denk je? Of? Ik hoop <laughs> dat we het dit jaar weer terug kunnen brengen. Wat heel erg mooi was bij de eh, vorige editie was inderdaad dat de brandersfeesten ons toen heeft kunnen uitnodigen als eh, ja, een, een, onderdeel, een deelprogramma. Ehm, nu hebben wij de intentie om het toch ietsje meer zelfstandig weer, weer op te pakken en op te, op te richten. Omdat we merken van de, ja, de geluidsinvloeden en de sfeer eh, moet, moet toch ietsje meer de ruimte geven, meer adem, ademruimte. Ehm, mhm. En er ligt meer een focus op misschien de geschiedenis van de schepen. En wij denken dat daarbij Open Monumenten misschien een natuurlijkere partner is. Ja, ja dus iets met Open Monumentendag iets of daar. Van open Monumenten. Maar dat, dat, dat, gaat nu misschien komen. Dat is nu allemaal... Maar we zijn, we zijn sowieso blij dat eh, er in Schiedam ruimte en interesse is voor dit soort dingen. Ja, en geschiedenis, dat interesseert je blijkbaar. Sowieso. Want <laughs> de geschiedenis van Schiedam, de branderfeesten... hebben ook met geschiedenis van de anders te maken en met alle de zaken die met je neven te maken hebben. Dus dat zit wel in je DNA. Ja, op een bepaalde manier. Ik denk dat het ehm, vanuit een soort eh, ja, empathie komt of een interesse. Mhm. Ehm, hoe kunnen we begrijpen waar we vandaan komen? Of hoe kunnen we elkaar begrijpen als we niet ook een beetje terugkijken in de geschiedenis en ruimte geven voor alle verschillende sociale, economische achtergronden van mensen. En dat proberen te begrijpen zonder dat daar direct een botsing in zit. En ik denk dat juist in die geschiedenis en juist in kijken waarvan uit we allemaal zijn gekomen, dat daar een verbroedering zou kunnen liggen en een begrip zou kunnen liggen. Als mensen je willen bereiken, waar kunnen ze je vinden? Ehm, sowieso, ik heb een website, mhm. Hellemonnen.com. Ehm, en daar staat ook mijn e-mailadres op. En ik ben zeer bereikbaar voor allerlei soorten opnames. Maar ook als mensen eh, audiovisuele projecten willen opzetten. Dan, eh, zoals in Schiedam geweest zoals En in zoals Schiedam. hopelijk weer komen. Zeker. Ja. Dan moeten mensen daar maar even kijken. Helle Monne en de achternaam Huisman. Een bliep in de geschiedenis. We weten nu wat dat betekent. Heel veel succes met al je werk en dank voor het gesprek. quatre mots sur un piano, ce qu'elle a laissé. Quatre, c'est autant de trop, je sais compter. Quatre vents sur un passé, mes rêves envolés. Mais qu'aurait donc cet autre que je n'ai ne le saurais-je jamais Quatre et banal cliché, dénouement funeste, trois moins deux qui s'en vont, ça fait moi qui reste. Caresse, égard et baiser, je n'ai pas su faire la partager me soufflait Lucifer. Depuis je rêve d'enfer. Moi j'aurais tout fait pour elle, pour un simple mot que lui donne l'autre que je n'offrirai. Elle était mon vent, mes ailes ma vie en plus beau. Était-elle trop belle ou suis-je trop sot N'aime-t-on jamais assez Quatre années belles à pleurer, maigre résumé, carte jouée, mais la reine s'est cachée. 4 millions de silences, de regrets qui dansent, les questions, les soupirs et les sentences. Je préférais ces absences. Moi j'aurais tant fait pour elle, pour boire à son eau Elle était mon vent, mes ailes, ma vie en plus beau. Était-elle trop belle ou bien nous trop saut? N'aime-t-on jamais assez je n'ai le saurai-je jamais La partager, me souffler Lucifer Depuis je rêve d'enfer Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl Julia Fordham was dat, een Happy Ever After. En daarvoor Patrick Fiori en Jean-Jacques Goldman en Christine Ricoll in Quatre mots sur un piano. Zometeen meer wetenswaardigheden over de oude en nieuwe kerk in Delft.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 Directeur Nienke Graafland is terug bij Herman de Bruin. Nienke, welkom. Dank je. Ja, eh, twee grote monumenten in Delft die er echt bovenuit steken. Jij mag daar directeur van zijn. En ja, oude verhalen in die kerken, maar ook zijn het nog steeds ehm, kerken die er zijn voor mensen die stil willen zijn, willen bidden of wat dan ook willen doen in die kerk, toch? Ja, dat klopt. Ja. Is dat niet in tegenspraak met al die toeristen die daar binnenlopen om dat grafmonument, dat mooie grafmonument van Willem van Oranje te zien? Nou, die, die toeristen die snappen vaak, zonder dat je dat hoeft uit te leggen, heel goed dat ze een kerk inlopen. En dat dat ook een, eh, een stille plek is. Nou, over al die oranjes is natuurlijk van alles te vertellen. Over de mensen die daar verder allemaal begraven zijn. Er zijn zoveel verhalen die daar verteld kunnen worden. Is het niet jammer dat het boek niet in Delft ligt? Zeker. <laughs> er zijn wel meer mensen die dat jammer vinden. Ja. ja, er zijn wel meer dingen die in Delft zouden kunnen liggen. Als ik even naar eh, Johannes Vermeer kijk. Of de Delftse Bijbel. Of de Delftse Bijbel, ja. Er staat wel een uithangbord in Delft op de markt. maar hij zit niet in Delft. Nee, nee, nee, nee. Maar goed, er zijn, de verhalen zijn er wel ja, dus doordat we die chroniek hebben, mhm. hebben we wel die verhalen. Ehm, maar die, die vertellen we eigenlijk niet zoveel. Wat we nu vooral de afgelopen jaren gedaan hebben, is die verhalen rondom Willem van Oranje vertellen. Maar juist die tijd daarvoor, nou, er gebeurde ook heel erg veel interessants. Ja, nou ja, die kerk is meer dan zes eeuwen oud, dus er is altijd al iets gebeurd. En het was altijd een plek van ontmoeting. Als ik naar de schilderijen uit de 17e eeuw kijk van kerkinterieurs, dan gebeurt daar van alles. Bijna een marktplaats. Ja, nou weet je waarom ook kerken van die enorm grote deuren hebben? Zodat de koetsen daar doorheen komt. Ja, precies. Ja, dus Dat, ja, kan je je nu niet meer voorstellen. Maar, nee, nee. Nou ja, als je auto's kwijt moet, ja. <laughs> ja. Nou, dat wil Delft niet, denk ik. Nee. nee. Ze zou het wel willen, maar dat gaan we Nog voor de niet doen. Nog een kelder, speciaal voor auto's. Ja, want <laughs> jullie zijn wel met de nieuwe kerk bezig om daar iets in te veranderen, hè? Ja, we zijn bezig om de kerk wat bruikbaarder te maken. Dus de Nieuwe Kerk is een prachtig monument, maar heeft eigenlijk maar heel weinig ruimtes voor waar je ook even in wat kleinere groepen samen kan komen of ehm, waar je ook echt een beetje stil kan worden. Ehm, we hebben voor grote evenementen, we hadden geen stromend water en geen uh, twee noodtoiletten hadden we, maar verder niks. Dus we zijn de kerk. voor de dominee, denk ik. Ja, <laughs> ja, we zijn de kerk nu geschikt aan het maken eigenlijk voor wat veelvuldiger gebruik. Ja. ja. En, en, maar rondom de kerk is daar geen ruimte voor. Binnen de kerk eh, kan dat niet. Dat moet dus ja, onder de grond. Nee, we hebben uiteindelijk gekozen. Ja, dat soort opties zijn allemaal voorbijgekomen onder de grond aan de zijkant van de kerk. Ja. Maar uiteindelijk hebben we wat we nu noemen een herinrichting. Of een inbreiding noemen we het ook wel eens. En eigenlijk wat we nu bouwen zijn een soort meubels. Eh, echt grote meubels die bijna een soort in de kerk geschoven worden. Mhm. Ehm, zodat um, zo min mogelijk aan de kerk zelf gebeurt. Dus er komen toiletten, een goede keuken, er komt een hele mooie dagkapel. maar die komt in de ruimte te staan. Die komt in de ruimte, ja. Ik zie ineens het voorbeeld van een biechtstoel voor me. Ja, <laughs> dat is een heel klein meubel. Ja, maar dat, dat, is, heel dat wordt een groter meubel natuurlijk. Maar dat waren ook meubels die in de kerk stonden, ja, toch? Precies, ja, precies. Ja. Ja, En wat ik zelf heel blij mee ben, is dat we na de verbouwing ook een douche en eh, wasmachines in de kerk krijgen. Omdat ik dus als je het hebt over die gedeelde plaats. Als je nu kijkt naar wat er bijvoorbeeld in Oekraïne in de kerken gebeurt, is dat heel veel mensen dat soort dingen in hun huis kwijt zijn. En dat als kerk kan je dat dan bijvoorbeeld ook bieden. Dus dat je ook gewoon aan de voorbijganger die iets nodig heeft, dat je ook in die zin kerk kan zijn. En ook al ben je zo'n enorme stadskerk en soms bijna wordt gezien als een museum, dat is je taak volgens mij ook als kerk. En dat kunnen we dus zometeen ook bieden. Ja, maar ik kan me nog niet voorstellen dat er iemand binnenloopt die zegt: Ik wil mijn wasje even komen doen, want jullie hebben een wasmachine staan. Of zou dat eventueel kunnen? Ja, ja ruim, eh, ruim gerekend allemaal. Precies, we ja. echt wat mij betreft een kerk zoals ze hoort te zijn. Een welkome plek voor bezinning, maar ook voor allerlei praktische zaken. Ja. Zijn er al dingen waarvan je zegt, nou, dat zouden we graag in die kerk willen? Nou, ik heb dus echt ontzettend genoten van dat stadsdiner in september. En ik hoop mhm. echt dat we dat een jaarlijks evenement kunnen maken. Dat je op zo'n manier. Het was die dag ook burendag. En mensen die daar zaten zeiden dus ook van het voelt een soort verlengde burendag. Het, is, het heeft wel iets extra's in. De dus de geschiedenis telt in ieder geval mee. Ja. Ja, er zijn nog veel meer dingen die uh, wij de kerk horen en die door de kerk gedaan worden. Plannen genoeg? Maar eh, we moeten ook even reëel zijn. We hebben de tijd gehad om dit allemaal te vertellen. Nienke Graafland, heel veel succes met alles wat je doet. Ook heel veel plezier tijdens alles wat je daar in die kerk meemaakt. En veel rust, ondanks dat je daar een kantoor hebt. En dank voor het gesprek. waar je bent heen gegaan. Mm. Het is niet alleen dat ik je mis, maar ik denk ook, kom je toch nog ergens aan? Ergens aan. Ik heb je al zo lang gekend, ik heb je uitgezwaaid, het was weer net als toen. Waar ben jij op dit moment? Met wie ben je en zou je nog steeds hetzelfde doen? Hetzelfde doen. er is niets, er is niets. Dat is wat je zei. Er is geen einde, geen begin. er is niets. middernacht, de late avond met Bert de Wolf. You never know, we could still surprise, tantalize, even with bags under. tweede tip van dit uur. Gedaan door Gilbert O'Sullivan. We blijven jong van hart. Young at heart will always remain. 1995 maakte hij het. Zometeen. Stoet en seniorenwelzijn gaan samen verder. Dat na Emerson, Lake en Palmer. En Watching Over You. Good night, good night. Look at that moonshine so bright. And tonight he smiles especially for you. Sleep tight, sleep tight. You know everything is alright. And tonight I will be here watching over you. For tonight I will be here watching over you. Tonight I'll be here watching over you. may seem that your night is, I will still be here. I will still be watching, watching over you. So sleep, little darling, sleep on through. you know that I always will, tonight and forever, be here watching over you. For tonight and forever, be here watching over you. So sleep, little darling watching over you. Wie had ooit durven denken dat Emerson, Lake en Palmer een wiegeliedje zouden maken? Ze deden het in Watching Over You. Ons volgende onderwerp. Nout is de nieuwe naam van stichtingen onder één dak en seniorenwelzijn. Directeur-bestuurder Suzanne Korthorst is bij Herman de Bruin. Suzanne, welkom je bent van Stoet en Seniorenwelzijn, maar ik moet eigenlijk zeggen, je was van Stoet en Seniorenwelzijn, want we hebben het over een fusie van die twee organisaties. Waar stonden die twee organisaties voor? Stoet ehm, stond voor de Stichting Onder een Dak. Een organisatie die zorgde voor beschermd wonen, voor ambulante begeleiding en voor de maatschappelijke opvang van mensen. En seniorenwelzijn um, stond voor een welzijnsorganisatie actief in Maasluis, Vlaarding en Schiedam. We hebben vorig jaar een eh, traject gelopen samen met eh, al onze collega's, maar ook met onze cliëntenraad, eh, met onze ondernemingsraad en de Raad van Toezicht om te bekijken wat, nou, onder welke vlag gaan wij nu samen verder. Ja. En toen hebben we gemeend om ehm, dat de fusie ook echt vroeg om een nieuwe start en dat daar ook een nieuwe naam bij hoorde. Ja, een heel creatief proces geweest dus. Zeker, zeker. Ja, En dan kom je op Nout terecht. Uh, eh, NAUT, uh, eh, heeft dat toch met nautisch te maken misschien, ja. zit ik te denken? Ja, ja, Dat, eh, dat denkt u goed. Naut is ook gewoon een, mensennaam, een jongensnaam. En ehm, wij willen daarmee ook de, onze menselijke kant heel erg laten zien van onze organisatie. dus je bent welkom bij Naut, ehm, dat kan je bij Naut vinden en, en krijgen wij ehm, hebben gekozen voor Naut, zeker ook omdat dat eh, linkt naar nautisch. Het, eh, ja, toch ook de nautische karakter van onze regio. Het is natuurlijk nog een havenregio, zowel... Eh, Als je die drie steden die je net noemde even naar, langs het water legt, dan ben je inderdaad nautisch bezig. Zeker, zeker. Dus dat, dat was een mooie, nou, een mooie link. En daarnaast kan je ook denken aan astronaut. Eh, met natuurlijk de ruimte, eh, het ruimteelement. Mhm. En eh, wij willen mensen ruimte geven. Ruimte om mee te doen in het leven. Ruimte om zichzelf te zijn en zichzelf ook te vinden. En we bieden ook fysiek ruimte bij Noud. Dus ehm, we hebben opvanglocaties voor mensen die dak- en thuisloos zijn. We hebben locaties waar mensen wonen. Mhm. Dus eh, dat zijn de plekken waar mensen met een indicatie eh, eh, wonen, onder begeleiding wonen. En we hebben ook mooie ontmoetingsruimtes waar mensen ook fysiek naartoe kunnen gaan. Ja. We hebben daarom ook de ondertitel gegeven: Noud geeft richting en ruimte. En dat is eigenlijk waar we ook voor, voor staan. Ja, mensen die meer willen weten, ja, jullie hebben de folders liggen ook in Maasluis, Vlaardingen en Schiedam, denk ik, overal waar dat nodig is, waar mensen ook komen natuurlijk. Maar we hebben ook een website, neem ik aan, een nieuwe www.welkombijnoud.nl welkom. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Welkom bij Nout. Zo voelt iedereen zich welkom. En je kunt nog steeds meer mensen gebruiken die van jullie diensten gebruik maken? Ja, op onze ontmoetingslocaties, onze ontmoetingscentra, is iedereen natuurlijk elke dag welkom om binnen te lopen voor een gratis kop koffie of thee. Of mee te doen aan een van onze activiteiten. Ja, en ook mensen die uh, onderdak nodig hebben, mensen die eh, begeleiding nodig hebben, die kunnen natuurlijk ook bij ons terecht. En eh, dat is vaak via een verwijzing. Ja. dat kan ook nog via een verwijzing natuurlijk zijn. Ja, kijk even op de genoemde website, dan kom je het allemaal tegen. En ik neem aan dat er ook op staat dat jullie nog vrijwilligers kunnen gebruiken, want de meeste organisaties hebben die wel nodig. Ja, zeker. Ja? zeker. En wij hebben eigenlijk van oudsher veel vrijwilligers eh, bij ons in onze welzijnsorganisatie. Ja, die eh, ze al. Ja. Mensen die eh, bij ons achter het buffet staan, die helpen mhm. bij het organiseren van activiteiten. Maar wij zoeken ook vooral vrijwilligers nog voor onze andere activiteiten. En dan moet je denken bij onze dak- en thuislozenopvang opvang, waar we nog hulp mhm. kunnen gebruiken. Maar ook bij onze beschermd woonvormen, waar mensen wonen die begeleiding nodig hebben. En ook daar zoeken we nog mensen die. uh, nou, het leuk is vinden om misschien eens boodschappen te doen met mensen. Ja, Het kunnen hele simpele dingen zijn eigenlijk. Zeker, die je dagelijks doet, zelf ook. Ja. Staat ook op de website, eh, heel duidelijk eh, met een omschrijving erbij en waar je moet zijn om eh, je aan te melden of eventueel informatie te vragen. Dat kan allemaal via de website, denk ik. Dat kan, ja. We hebben Anouk Nomen, is onze consulent vrijwillige inzet. En zij is ja, enorm toegewijd om alle vragen en nou, te kijken of we een mooie, mooie combinatie kunnen maken. Ja, kijk even op welkom bij Nout.nl en dan kom je het allemaal tegen. Heel veel succes met die fusie, want er zal nog wel een aantal dingen moeten gebeuren. Maar ik hoor al dat het eigenlijk heel een vloeiende organisatie is geworden. Dankzij ook met die fusie erbij. Suzanne Kortos, directeur-bestuurder van Nout, dank voor het gesprek. Raven is the color of her long curly hair. Red is the dress that she knows how to wear. Bluest eyes I've ever seen. Maybe just a touch of green. Oh, she could steal most any woman's man. This'd be a real good time hold my hand. She walked up and said, Hello. It's been a while, don't think I didn't notice the nervous in your smile. Wasn't that long ago, you were a whole lot more. This'd be a real good time to hold my hand. Don't let this moment linger. Now would be the time to reach out. Get him tangled up with mine. Let her know for sure that I'm more than just a soft place to land. This would be a real good time to hold my hand. If I'm your future is your past if it's over with her. And our love's gonna last. uitnodiging van Brandy Clark om haar hand vast te houden. Hold my hand, hoor je. En dat was de late avond van donderdag 5 februari. Morgen ben ik terug voor een nieuwe late avond. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Glenn Frey blijft nog even bij je. Fijne nacht. the stars are shining. always wait.